Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Gemeenten moeten het om kleinschalige opvang te bieden aan asielzoekers. Dat vindt Vluchtelingenwerk Nederland. Volgens de organisatie moet de manier van opvang veranderen... omdat er zoveel protest is tegen grote asielzoekerscentra. In een manifest noemt Vluchtelingenwerk kleinschalige opvang... in het belang van de asielzoeker, maar ook van de samenleving. Burgemeesters hebben eerder ook al gepleit voor kleinschalige opvang... en een verplicht kwotum voor elke gemeente. Het wordt wettelijk verplicht om openbare gebouwen en ruimte toegankelijk te maken voor gehandicapten. De verplichting gaat in op 1 januari volgend jaar. In de Tweede Kamer is achter de schermen druk over de verplichting onderhandeld. Ze hebben een compromis gesloten dat erop neerkomt dat bedrijven eenvoudige aanpassingen moeten doen, zodat gehandicapten overal toegang hebben. Initiatiefnemer Van Dijk van de PvdA, die zelf in een rolstoel zit, spreekt van een historische dag voor mensen met een beperking. Een Nederlander met bijna 10.000 ecstasypillen in zijn auto is door de Duitse politie opgepakt. Hij werd aangehouden toen hij via de A12 bij Zevenaar Duitsland wilde inrijden. Bij de grenscontrole vond de douane ruim 30 kilo aan pillen. De waarde van de drugs wordt geschat op bijna 800.000 euro. De drugs waren verpakt in ongeveer 100 pakketjes... die de man wilde afgeven bij een postkantoor in Duitsland. De pakketjes waren geadresseerd aan klanten in Amerika en Azië. Toen de vijf potvissen op het strand van Texel dood waren... hebben biologen meteen de tanden van de dieren getrokken. Dat was om te voorkomen dat ze op de zwarte markt zouden worden verhandeld. De Universiteit Utrecht zegt dat in het NTR-programma De Kennis van Nu... dat vanavond wordt uitgezonden. De potvissen kwamen vorige week op het strand terecht. Het weer, de mist lost op veel plaatsen maar moeizaam op. In het zuiden af en toe zon, temperatuur van min 2 tot plus 3 graden.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 en via het internet kunt u even intikken ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We houden van een stevig begin en daarom... Eh, hebben we de eerste twee platen klaarstaan met Dem en The Doors. We hebben nog heel veel lekkers. Dus heel veel plezier de komende twee uur met Matchbox. Pittige plaat aan het begin van het programma. The Doors met Lover Medley van het album L.A. Woman uit 1971. En uit 1964 Them en G-L-O-R-I-A Gloria. En dat was dan ook nog een B-kantje. Het B-kantje van Baby Please Don't Go. Een jaar later werd de plaat opnieuw uitgebracht. Maar toen met Gloria als A-kant. En terecht. 18 jaar voordat L.A. Woman van The Doors uitkwam... zag eh, de muziekscene in Amerika er beduidend anders uit... Toen had je heel veel orkesten, waaronder dat van Les Baxter. En die hadden wel grote hits. In 1953 ook al, jawel, April in Portugal. dat bij u thuis klinkt, maar hier klinkt het voor geen meter. Dus we houden er meteen maar even mee op, want dit klinkt, dit klinkt echt niet. Nee, het, eh, het geluid is, eh, het wordt helemaal vervormd. Ik weet niet waar het dan ligt, maar we gaan het even controleren. Maar dit was eh, een poging om Les Baxter en zijn orkest te draaien. Nou, dan zijn we zomaar toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 21 januari 1966. We hebben een drie stuks nieuwe binnenkomers. En de eerste komt van Pinkerton's Assorted Colors... Hier is Mirror Mirror nieuw op 40. 40 is de, tevens de enige, het enige wapenfeit van deze groep Pinkerton's Assorted Colors. Want na Mirror Mirror, trouwens wel een, grote hit, een top 10 hit... hebben we nooit meer iets van de mannen vernomen. De volgende nieuwe staat op 31 en die komt van Cilla Black. Love is just a broken heart. They told me love was not what I dreamed be. And one day, if I fell in love, then I would see. But I believed when my love came, my dreams would all come true. But I know better now, now that we're worlds apart. Now, as the teardrops start, love's just a broken heart. were worlds apart. Now, as the teardrops start, love's just a broken heart. Just one more broken heart. Dat was een Zilla Black en Love's Just a Broken Heart, nieuw op 31. En de hoogste binnenkomer die is per slotverrekening altijd... De klapper van de week. week, week. En die komt van Nino Tempo en April Stevens en Love Story. along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind Oh, oh, oh, when shadows fall, I pass a small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you when there is a me. Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, whoa. whoa. Something There to Remind Me. De allereerste hit van Sandy Shaw. En eh, we zijn nog niet klaar met de dames, want hier hebben we Tina Turner uit 1983.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 En dan zag je dat eh, de dame toch wel um, redelijk eh, op leeftijd begon te komen. Ze was niet meer zo swingend op het podium als voorheen. In ieder geval, dat was er, Tina Turner. En voordat we aan de tip van Willem gaan beginnen... eerst nog even een track van, het, eh, van LP Manifesto van Roxy Music. Hier is Angel Eyes. zanger van Roxy Music met Angel Eyes van de LP Manifesto uit 1979. Eh, we werden dit jaar al opgeschrikt door het overlijden van David Bowie. En daar kwam deze week dan nog eens een keer het overlijden van Glenn Frey bij. De eh, muzikant van The Eagles. En Willem die vond dat we daar even aandacht aan moesten besteden. En terecht natuurlijk. Ehm, en zijn dochter Danielle die heeft van het nummer wat we gaan draaien... een Nederlandse vertaling gemaakt. En die was fantastisch mooi om te lezen. Daniel, de allerliefste inwoonster van Leiden. Willem heeft eh, gekozen voor het nummer It's Your World Now van The Long Road Out of Eden. Hier zijn de Eagles. perfect day sun is sinking low as evening falls. The gentle breezes blow. The time we shared went by so fast, just like a dream. We knew it couldn't last. de week heeft hij eh, twee uur lang tips. Want dan presenteert hij het programma samen met Hans Wassenaar. Dan ben ik er even niet. En eh, hij gaat dat met veel plezier doen. Ik denk dat hij er al mee bezig is eigenlijk. Hier zijn de die Straits. melted eerste album van de Dire Straits eh, was dit de single uit 1978. En dat was... Eh, <laughs> ja, dat was is of Swing, inderdaad. Ehm, nog even terugkomend op Glenn Frey. Eh, van de week zag ik een optreden van Bruce Springsteen... met alleen een akoestische gitaar. En hij zong als tribute Take It Easy. En de hele zaal, echt 10.000 man geloof ik... zong de tekst letterlijk mee. Geweldig om dat eens even te horen. Ehm, we gaan van eh, de Dire naar Michel Polnareff. je veux jouer ma chance. Level 4 te met bassist Mark King en, eh, zijn slap bass. Dat is eh, een heerlijk geluid trouwens. Dit was Love Games uit 1981. Eh, als ik de naam Arnold Muren denk, dan gaan mijn gedachten uit naar voetbal. Ja, maar je hebt ook nog een Arnold Muren die liedjes schreef en wel voor de Cats. En deze ook, geschreven door Arnold Muren uit 1973, Maribaya. still. How I heard you say, Well, I'm off today. Isn't it a lovely day to take you for a ride? Show our countryside. Nothing on your mind, just easy go same when I asked you, say it once again. muziekaltijd van de Cats. Ook deze Maribaya uit 1973 van de, de Cats. Dus ja. Eh, Andy Kim was een eh, verdienstelijk songwriter. Zo schreef hij samen met iemand anders Sugar Sugar van The Archies. Maar hij kon ook leuk zingen. Eh, hij zong geen eigen compositie vandaag. hij zingt een nummer van Jeff Barry, Ellie Greenwich en Phil Spector. Andy Kim en and Baby I Love You. I ever told you? top 100 is uit 1969 en in het midden hield hij even stil. En als het hordenlopen was geweest, dan was hij gevallen en gedisqualificeerd. Ja. Ehm, we gaan even naar een, eh, een, verhaaltje luisteren. Want vroeger en ook nu is het eh, eh, de gewoonte geweest... om kinderen wel eens een verhaaltje te vertellen als ze naar bed gaan. En daar hebben ze in 53 een liedje van gemaakt. Frankie Lane samen met Jimmy Boyd. Tell me a story. you said. You promised me, you said you would. You gotta give in, so I'll be good. Tell me a story, then I'll go to bed. Oh, worry, worry, weary ends my day. Comes the time to go home without my raise and pay. Home by the fire where a man can just relax. Slippers there by the chair, not a worry, not a care. Along comes Junior swinging his little axe. Tell me a story. me a story, remember what you said. Tell me about the birds and bees, how do you make a chicken sneeze? Tell me a story, then I'll go to bed. Came home so late one evening last July. Played a little poker, the time had passed me by. Shoes in my hand and my darling wife in bed. Up the stairs saying a prayer, then a voice comes through the air. Hiya! said, Tell me how your eye got black because the doorway hit your back. Tell me a story, then I'll go to bed. Once upon a time, I remember long ago. Don't go back in history, your memory's kinda slow. Stop your noisy talking till I finish with my tale. Once upon upon a what? Upon your back, you'll get a swat. Tell me about the fish you caught that bigger than. You promised me, you said you would. You got to give in, so I'll be good. Here's a tale you'll never forget. Ouch, my tail's all red. And now get up to bed. Ah, come on, Daddy, tell me a story. <laughs> We hebben nog een paar seconden en die wordt opgevuld eh, door een, eh, een bevriend orkest. Dat was eh, Jimmy Boyd met Frankie Lane en Tell Me a Story.